De CDA-fractie vergaderde dinsdag de hele dag, maar er zijn geen conclusies getrokken. Het overleg begon rond half vijf in de middag en duurde tot middernacht. Volgens fractievoorzitter Verhagen ging het om een indringend beraad... en is het goed om er een nachtje over te slapen en de argumenten nog eens te wegen. Verhagen wilde geen antwoord geven op inhoudelijke vragen... maar zei dat de fractie nog midden in de discussie zit. De meningsverschillen in de fractie leken zich toe te spitsen op een botsing tussen de onderhandelaars van Verhagen en Klink. Naar verluidt wil die laatste zich terugtrekken als onderhandelaar uit de besprekingen met de PVV. Hij heeft inhoudelijke bezwaren. Van Hager wil het overleg voortzetten. Een Belgische senator is opgestapt omdat ze betrokken is bij een drugszaak in Thailand. Kim Gijbels stapt zowel uit de fractie van haar partij, de Vlaams-nationalistische NVA, als uit de Senaat. Meer details over de drugsaffaire zijn niet bekendgemaakt. De 28-jarige Gijbels was populair in Vlaanderen. Ze kreeg bij de federale verkiezingen in juni meer dan 40.000 voorkeurstemmen. De voorzitter van de Senaat en de partijleiding van de NVA hebben het ontslag van Gijbels aanvaard. De moord op vier Israëliërs gisteren op de westelijke Jordaanhoever is scherp veroordeeld. Volgens Amerika is de aanslag bedoeld om de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen in Washington te dwarsbomen. Vanaf morgen praten de partijen voor het eerst sinds 2008 weer direct met elkaar over vrede. Ook de Palestijnse president Abbas heeft de aanslag veroordeeld. Die is opgeëist door Hamas. De vier Israëliërs, twee mannen en twee vrouwen, zaten in een auto die door schutters onder vuur werd genomen. Volgens het Witte Huis laat de aanval zien dat er mensen zijn die er alles aan doen om het vredesproces te laten ontsporen. Het weer, het is droog en het koelt vannacht af tot 7 graden. Morgen zo'n 19 graden en zonnig in het westen. In het oosten kans op een bui. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.